Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt vandaag in Den Haag gepraat over geld. De fractievoorzitters van de vier regeringspartijen zijn weer terug van vakantie. En ze gaan het hebben over de problemen in ons land, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. En dan hebben we het natuurlijk over de stikstofcrisis, de vastgelopen opvang van eh, asielzoekers... en natuurlijk de koopkracht die, die snel achteruit kachelt door de steeds duurdere energie en boodschappen. Eh, want dat baart de politiek natuurlijk ook grote zorgen. Want een hoop mensen komen in de knel met hun geld. Het gesprek van vandaag is nog maar de aftrap. Er worden geen knopen doorgehakt. Volgende week gaan de gesprekken weer verder. Een voetbalclub in het Twentse Losser wordt misschien vervolgd voor een ongeluk met een platte kar. In mei ging het mis toen een team dat daar zijn kampioenschap wilde vieren... met die kar een rondje reed door het dorp. In een bocht sloeg het ding om en raakte 20 jongeren gewond. Volgens RTV Oost had de club helemaal geen vergunning voor het ritje. En de tijd dat je voor een tientje een goedkope vlucht kon pakken is voorbij. Dat zegt de topman van Ryanair. I don't think there's going to be 10 euro flights anymore. Our really cheap promotional fares, the 1 euro fares, the 99 cent fares, even the 9.99 fares, I think you will not see those fares for the next number of years. De brandstofprijzen zijn nu zo hoog dat het gewoon niet meer mogelijk is om tickets te verkopen voor een schijntje. Vorig jaar kostte een ticket bij Ryanair gemiddeld 40 euro en daar komt volgens die topman de komende jaren een tientje bovenop. Met het warme weer gaan een hoop mensen erop uit met een bootje. Op het water rond Enkhuizen in Noord-Holland wordt veel gevaren door jongeren en die scheuren er behoorlijk op los. Het is het wel voor de kinderen gevaarlijk. Ze hebben geen idee wat ze gaat. Er gaan een paar bootjes achter elkaar met motors van papa natuurlijk. En dan racen door het polder. Eh, hier in die hele streek mag je niet hard varen, officieel. Maar ja, ik doe het zelf ook wel eens. Dus, uh. <laughs> Buren die vlakbij het water wonen zijn wel klaar met de herrie. Dat is wel begrijpelijk, zegt deze jongen met bootje. Maar zachter varen, dat gaat niet gebeuren. Dat niet, dat niet. Nee, maar ik vind wel dat er gewoon een plek moet komen waar wij gewoon wel een beetje vol gas kunnen gaan. Waar niet veel mensen zijn. En gewoon een klein plekje waar wij eh, snel kunnen varen zoals dit. De politie snapt wel dat het gesjees irritant is... maar zegt ook dat ze pas kunnen ingrijpen als er een keer aangifte wordt gedaan. En het weer nog, het wordt weer zweten vandaag. Overal zonnig en nog een stukje warmer dan gisteren. 29 graden aan strand tot 33 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Petten en afrit Schagenbrug. Dat komt door een ongeluk en dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. at each other. Who could His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two.